Lot Lewin met het NOS Journaal. Het aantal vermisten na het instorten vermisten. Het officiële dodental staat op 38, maar verschillende instanties noemen verschillende aantallen. Het Openbaar Ministerie zegt bijvoorbeeld dat er al 42 dodelijke slachtoffers zijn geteld. Dinsdag stortte de brug in Genua in. Zo'n 200 meter wegdek viel tientallen meters naar beneden. Er reden op dat moment ongeveer 30 auto's en drie vrachtwagens overeen. Er komt een ruimere vergoeding voor een medicijn tegen de ziekte van Kaler. Dat is een vorm van beenmergkanker. Jaarlijks wordt de ziekte bij zo'n duizend mensen vastgesteld. Het ministerie van Volksgezondheid schat dat zeker zo'n 200 tot 300 patiënten van de verruiming profiteren. Minister Bruins voor Medische Zorg vond het middel eerst te duur, maar hij heeft nu bij de fabrikant een korting bedongen. Hoe hoog die korting is, blijft vertrouwelijk. Het dodental van overstromingen in het zuidwesten van India is opgelopen tot 164. Meer dan 200.000 mensen hebben onderdak gevonden in kampen die voor noodopvang zijn ingericht. Het zijn de ergste overstromingen van de afgelopen jaren in de regio. Die is erg populair onder toeristen. Veel van hen kunnen voorlopig niet weg. Wegen en spoorlijnen zijn op plaatsen weggespoeld en het belangrijkste vliegveld staat blank. Indonesië komt met strengere regels voor het vervoer en de behandeling van honden. Dat doet het ministerie van Volksgezondheid in de strijd tegen het eten van hondenvlees. Honden worden vaak slecht behandeld voor de slacht. Het ministerie komt nog niet met een verbod, maar ontmoedigt het eten van honden wel. Volgens de overheid is het eten van hond slecht voor het imago van Indonesië... en het zou hondsdolheid verspreiden. Het weer dan nog, vannacht hier en daar minder dan 10 graden. Er is lokaal kans op een mistbank. Morgen is het vrij bewolkt, vooral in het westen en noorden. Hier en daar kan wat motregen vallen bij 21 tot 24 graden.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 love my style, girl. Hold it on me. Brian and Tony go let the ladies know. They got it going on. Ah! Uh. Shut it! Hey, sexy lady. noise is so appalling. They must believe we're brawling. Headboards bang till early her knees were bruised, and she's hooked, ain't no refusing. crazy and on and on. Hey, sexy lady, you me crazy are and on and on. extra sexy like and you make me wanna say hi. When you shake, shake it low. Girl, you wicked now. like the way how you flow.